Volgens Eurocommissaris Smit zijn er nu al miljoenen mensen... die zoveel geld kwijt zijn aan hun energierekening... dat ze onder de armoedegrens komen. Smit is bang dat dat alleen maar erger wordt. Het kabinet besloot vrijdag om 3 miljard euro uit te trekken... om mensen te compenseren. De Marathon van Amsterdam heeft een winnaar. Tamirat Tola uit Ethiopië liep hem in 2 uur, 3 minuten en 38 seconden. En dat is een record. Bij de Marathon in Amsterdam werd nog nooit zo snel gerend. Bij de vrouwen won de Keniaanse Angela Tinui met een tijd van 2 uur 19 minuten en 26 seconden. Ook zij zette daarmee een Amsterdams record. De man die wordt verdacht van de moordaanslag op het Britse parlementslid David Ames blijft voorlopig vastzitten. Ames werd vrijdag meerdere keren gestoken tijdens een bijeenkomst met kiezers in Lyonsea, in de buurt van Londen. Volgens Britse media heet de verdachte Ali Harbi Ali, een Brit van 25 van Somalische afkomst. Hij is geen bekende van de politie. En de hype gaat door. Fans van de serie Squid Games kunnen dit weekend zelf een poging wagen... om het allereerste spel uit de serie te spelen met de echte pop. In Squid Game spelen volwassenen het spel Annemaria Koekoek... en iedereen die het niet goed doet, wordt neergeschoten. Bij de Nederlandse versie blijven de verliezers gelukkig gewoon leven. En dat is maar goed ook, want zo makkelijk is het spel niet. Als de bewakers jou zien bewegen, ben je af. Eh, ja, mijn benen trilden helemaal, maar blijkbaar stond ik nog wel stil. Dus ja. Eh, ik rende er snel waardoor ik niet kon stoppen. Vandaag staat de enorme Squid Game Pop in Rotterdam. Het weer, wat regen in het noorden, in het midden en zuiden droog. Af en toe zonnig. De temperatuur tussen de 13 en 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A10, de ringweg van Amsterdam, de A10 Zuid staat een auto met pech bij Amsterdam Rivierenbuurt.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 Want telkens als ik aan je denk, dan zijn mijn zorgen even weg. Niemand anders dan jij geeft me steeds weer dat gevoel als ik aan je denk, dan lijken dromen leven zeg. En in al mijn gedachten ren ik naar je toe. Al komt de zon niet op, al valt de regen. Kan mij niet schelen als je bij me bent. Al zijn de dagen ik voor jou voelen kon, dan had ik dat al lang gedaan. Als er woorden zijn die ik jou niet heb gezegd, is dat omdat ze niet bestaan. Want telkens als ik naar je kijk, trekt elke wolk spontaan weer weg. Niemand behalve jij geeft me steeds weer dat gevoel. Als ik naar je kijk, hoor ik stem in mij die zegt dat je nou eenmaal alles hebt wat ik bedoel.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 Solo haz como siempre hacías, como si nadie te fuera a mirar. Yo quiero verte como tú te ves. Come Y quiero verme como tú me ves. With Y quiero verte como tú te ves. Come Quiero verme como tú me ves.